Radio 501 presenteert de Horense Stadsfeesten 2012. Vanaf vrijdag 15 juni is de Horense Binnenstad weer het festivalterrein voor jong en oud. De 14e Horense Stadsfeesten zullen ook dit jaar weer voor spektakel en vermaak zorgen. Die zijn weerga niet kent. Dream Company, Outdoor Stereo Preview mooiste stadfeesten recordings. Texas Sugar Blues. The Item. Laya and the Shakers. Bob Marley Experience. Easy Go. Stetson. Engel. Used. Cirque Valentine. En Radio 501 presents Elio Base. Allemaal te zien op 12 verschillende podia in de oude binnenstad van Horen. Natuurlijk is Radio 501 er dit jaar ook weer bij. Met live registraties, optredens op het Radio 501 Vader Jacob Stage, reportages en veel meer dus jij hoeft niks te missen van de Hoornse Stadsfeesten 2012, 15, 16 en 17 juni. Natuurlijk op jouw Radio 501. Nu op Radio 501. In de 501 met Rob de Grill. Yes, we need this. The best is yet to come in. Yes, believe this. Let go my echo while I flex my ego. Sip on prosecco, dressed up tuxedos in my coffin playing Keno in the casino. Want a lucky number? Ask my Dino. I'm on a competition like a flamethrower. My rhymes age like wine as I get older. I'm getting bolder. Competition is waning. I got the ball and I see the lane in. We got a party on the left, a party on the right. We on the never checked out. I said the down, take down. Everybody wants into the crowded line. Break down, take down. You busted, busted. Shake down, break, break down. Hurry, just about the time you think that it's alright. Break down, take down. You busted. Shake down, break down, take down. Everybody wants into the crowded line. als kind van eh, een beetje de jaren 80 en eh, vooral de jaren 90 uh, eh, behoorde toch wat op mijn historie. Uit de film Beverly Hills Cop, Bob Seger en Shakedown op Radio 5 alleen. Ik heb Bob Seger deze week helemaal ontdekt. Dus ik ga, ja, ik ga zijn gehele repertoire een beetje doornemen met, eh, met jullie de komende week hier op Radio 5 alleen. Want een prachtige liedjes heeft eh, deze man eh, gemaakt. De Horense Stadsfeesten voor de 14e maal met maar liefst 12 podia. Radio 5 Leen doet daar het hele weekend verslag van. We gaan straks weer schakelen ook met de Rode Steen om weer wat live muziek aan jullie te laten horen. En vorig uur kon je onder andere genieten van het Pieter Tensen trio. Die helaas niet met z'n drieën, maar wel met z'n tweeën op het podium stonden. Inclusief contrabas. En eh, ja, Pieter, toch een beetje dezelfde sterrenlures als uh, eh, Axel Rose altijd vertoont eh, bij de Guns N' Roses optredens. Hè? Gewoon te laat arriveren. Dat kan eigenlijk gewoon niet. De bassist die moest het dan allemaal maar weer oplossen met, met een solo. Dat is ook een van de redenen waarom Slash voor zichzelf is begonnen en uit Guns N' Roses is gestapt. Vorige week een geweldig concert gegeven in de Heineken Musical. Hier is One Last Trill. Eh, we Are The Young op Radio 501. Ehm, de Horizon Stadsfeesten zijn inmiddels in volle gang. Eh, ik ga straks ook nog even terugblikken, eh, terugblikken op uh, Horizon Stadsfeesten 2011. Toen hadden we hier bij Radio 501 tussen 6 en 8 dance, weet ik nog. Ja, ja. En dat was diezelfde persoon die is. Ehm, Samuel van den Berg is straks op de Rode Steen vanaf half twaalf te vinden. Hij heeft een mooie zomerrit gemaakt. Het is getiteld Sunrise. Het is de Samuel van den Berg remix van een track van eh, DJ Do It. Maar die eh, treedt dan weer op onder de naam Madison Park. Ik hoop dat je het allemaal nog kunt volgen. Voor mij is het ook een beetje abacadabra, die dancewereld hoor. Leopees, Got the Buck Back op Radio 5 alleen. Vanavond half tien treedt hij op tijdens de Horizon Stadsfeest op de Rode Steen. En ik eh, moet het er eigenlijk niet bij zeggen, maar eh, je kunt het dus ook eh, beluisteren via Radio 5 alleen. hey, dat doen we zomaar eventjes. Ik ben heel erg fan van dit bandje. ik nooit ben geweest, maar ik met zorgen. Ik dacht wel dat ik alles had, maar dat het meer. huis met een tuintje. En zonder al te veel gezeur gelukkig zijn. wat moet ik doen? Ik mis altijd de laatste trein die me verder zou brengen. Dan word ik wakker naast een vrouw. dan eindelijk uitgekomen. debuutalbum van The Kick, Even voor altijd. En uh, ja, mijn eerste opmerking toen ik het hoorde was...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 Mijn naam is Rob de Geel, aangenaam. Uh, eh, Horse Stadsfeesten, 14e editie. Ehm, ik zei het net al, straks op de Rode Steen vanaf half tien het optreden van Elio Pace. Toch wel de hoofdact van deze editie van de Horense Stadsfeesten. Arwin Tammega, mijn dierbare collega van Radio 5 Leen, is alweer onderweg naar de Rode Steen. Daar staat onze caravan. We lijken wel Basje en Adriaan. En ehm, hij heeft daar straks een interview met Elio Pees, wat we live gaan uitzenden hier op Radio 5 Leen. Ehm, ja, ik, was ook wel een bijzonder feitje dat eh, de Heineken Musical, die toch regelmatig concert eh, concerten organiseert, nog, het is er maar gelukt om er twee uit te verkopen. En één daarvan is die van Nickelback. Daar ben ik als Nederlander toch niet heel erg trots op. Dat het enige eh, Nederlandse concert, het concert van Nickelback, is dat uitverkocht is. Voor andere mensen bevindt Train zich een beetje op hetzelfde vlak eh, als eh, Nickelback, eh, namelijk een afgeschreven band. Nou, ik, ik kan, ze nog net, ja, kan ze nog net hebben. Een aantal liedjes van hun vind ik heel erg mooi. Bijvoorbeeld van hun laatste album. Hier is California 37. Charlie, op jezelf op eh, Radio 5 alleen. Hij wordt eh, vanavond weer eh, tot leven gewekt tijdens de Horse Stadsfeesten. Misschien is dat wel leuk voor jou om daar getuige van te zijn. het is in de Weeshuistuin. Ehm, als ik het schema een beetje goed lees, is het vanaf 8 uur dus op de Horse Stadsfeesten. En als we vooruitblikken naar eh, morgen, de derde festivaldag, dan vinden we op de Rode Steen om half zeven Stetson. Ze stalen de show eh, vorig jaar ook al tijdens de Horrorse Stadsfeesten 2011. Eh, we hebben ze hier ook nog te gast gehad in de, in de studio. Laten we eens die ex-plaat van je hoofd van ze draaien. I Love You Anyway. hiccups all over you after we made out. And I don't care if your hair gets wild after we played a little loud. I don't mind if you're tired after you've had a heavy day. Nah, da da da. I love you anyway. all over you after we made out. I don't care if your hair gets wild after we played a little loud. Well, I don't mind if you're tired after you've had a heavy day. Whoa, nah, da, da, da. I love you anyway. anyway. love ya. Got me like, oh my god, I'm so in love. I found you finally. You make me wanna say, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh my gosh. like that. This one got me whipped just off for one look. If I fell in love. This one's something special. This one just like dynamite. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Out of sight, fell in love with honey like my oh my. Honey looking wonderful, fly. ya. Baby, I can break it down. There's so many ways to love ya. Got me like, oh my gosh, I'm so in love. I found you finally. You make me wanna say, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, my gosh. zouden we nu eh, contact moeten hebben met eh, Armin Tamaga vanuit de caravan op de Rode Steen. Ik hoor hem heel zachtjes in mijn oor fluisteren, dus misschien moet ik hem even terugbellen dat hij eh, iets harder moet praten. En dan gaan we zo meteen luisteren naar het interview dat Armin op de Rode Steen heeft met hoofdact Elio Pace. hilarisch beeld moet het geven. Volgens mij eh, Arwin Tamminga volop in gesprek met eh, Elio Pace. Eh, met het idee dat hij nu op Radio 5 te beluisteren is. Maar helaas, het signaal is iets te zacht om uit te zenden. Dus technicus Chris Thijsmans is nu onderweg naar de Rode Steen om dat te gaan verhelpen. Misschien is dit dan een mooi moment om de plaat voor jou van deze week even te draaien. Dit, dit is deze week de Radio 501 plaat voor je hoofd. nooit zo'n verse plaat van je hoofd gedraaid. Uh, gisteren bekendgemaakt door Arwin Tamminga in zijn programma On The Rocks. Je hoorde... Eh, ja, hoe heet het ook alweer, die gasten? Ik ben nu alweer de naam kwijt. Zo vers. Ik moet, eh, altijd heb ik een week nodig om dat in mijn hoofd te, stoppen. Maar het zijn de Try Acrobatics met Replica. De plaat van je hoofd de hele week bij Radio 5 Leen. Waardoor je hem zo ongeveer elk uur kunt tegenkomen hier. Het tweede uur komt er zo aan van de Indie 501 op zaterdag. En we hebben onder andere de band Dwaalspoor te gast. Mensen met een beperking in Nederland hebben recht op een leven als ieder ander. Dit wordt hen vaak bemoeilijkt doordat ze niet altijd kunnen beschikken over de hulpmiddelen die ze nodig hebben. U kunt helpen. Geef aan de collectant. Wilt u meer informatie? Kijk op handicap.nl. De collecteweek is van 10 tot en met 16 juni. De liefde delen is mooi het van geluk en het houden van je partner, dat wil je je hele leven lang vasthouden. Als dat onverhoopt niet lukt, hoef je, wat mij aangaat, geen smoesjes te verzinnen. Alles gaat in de sneltreinvaart voorbij en het is moeilijk te ontspannen.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 Nog vragen? Ga naar woonbond.nl. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. Radio 501 Daverende Donderdag. Van smiddags 1 uur tot middernacht op Radio 501. Kaiser Chiefs. En eigenlijk heb ik het eh, omgedoopt tot eh, mijn liedje Robbie, Robbie, Robbie. Maar origineel is het natuurlijk eh, Ruby. Het tweede uur van de Indie 501 op zaterdag. Ehm, ja, het was een beetje een probleem rondom de programmering van de Horse Stadsfeesten op zondagavond. Er is voetbal namelijk sinds, sinds een weekje. Het EK 2012. Maar ja, de resultaten van Oranje zijn er niet bepaald om eh, over naar huis eh, te schrijven. Dat doen ze dan het liefst ook zo weinig mogelijk. Ehm, de tegenstander eh, is Portugal aanstaande zondagavond. Maar het is nog niet helemaal duidelijk wat nu precies de animo is voor die wedstrijd. Of dat de mensen gewoon toch wel naar de Horizon Stadsfeesten komen. En dan kunnen ze genieten van deze band. We Cook With Fire. face news. Worn out shoes. I can't get a grip But really doesn't message. ga ik misschien naar de Bitter, maar ik weet nog niet zeker. Want eh, ja, het is ook een feestje in Jimmy Woo, dus een van me. heeft verjaardag en dan vriendinnetjes komen en dan vriendjes komen. Dat is echt superleuk. Maar ja, in de Bitter draait, uh, draait Habbelkrat en dat is ook wel heel erg tof. Dus eh, ja, ik weet nog niet helemaal zeker wat ik ga doen. Maar goed. Maar wat doe jij? ik rap. Oh, leuk. Oh, oh, oh, ja. Ja. Leuk? Mensen zeggen leuk als ze zeg dat ik rap. Hey, ze denken leuk voor een blanke net als echt? dit. Dat ik echt niet verwacht. Shit, net als de rest. Ik kan het je niet kwalijk nemen dat je denkt als de rest. Natuurlijk ben ik dit, hey, ik ben wat je denkt, denk wat je wil Ik zeg alleen wat jij denkt, maar niet zegt En ik speel geen slachtoffer, het is wat het is Het is de wereld in het klein, zo werkt die shit wat ik zeg, hoe beperkt we denken. Bang dat het afwijkt van onze eigen percepties. En ik gebruik moeilijke woorden, dat zeg ik. Ik ben die ideale schoonzoon, veel te netjes, ja. Veel te lang, veel te slim, veel te knap, veel te slim, veel te afgestudeerd, dat ben ik. Oh, Diggy Dex, ja, ik weet wat je vindt. Precies wat ik in mijn laatste 16 bars heb gespit. Ik ben die ideale schoonzoon. De perfecte partij voor je dochter Ik ben een dikkie tot de deks nu, ik zeg het dit denk je Dat een aardige jongen Yes, dat ben ik, check it Ik ben de ideale schoonzoon De perfecte partij voor je dochter Ik ben een dikkie tot de deks nu, ik zeg het dit denk je Dat een aardige jongen Yes, dat ben ik, check it oh, oh, eerlijk als ik zeg, ik fuck je bent. Niet elitair of VPRO achter correct. Niets van een uitgemokte term respect. Gewone mens met zijn hersens op de goede plek. Ik weet wie ik ben, ik heb geen drang om te parkeren Want ik weet niet van zo achterbaks als de wereld Ik zeg niet van zo achterbaks als de wereld Gerund door een aantal blanke mannen van 40 inclusief Is gek voor een stroming die zegt progressief te zijn Maar is net zo smerig, net zo conservatief als de rest van de wereld Net zo cliché als kopballen die studeren Net zo voorspelbaar als planken die zeggen We zijn echt goede Marokkanen Ja joh is het echt, ey Klinkt als een kut op een Stel wat je zegt Dus ik zeg, what the fuck lul je hier een lul in je bek oh, oh, oh. Je ziet de klos, discussies beschaafd open Kijk eens aan, die ideale schoonzoon bestaat nog Oh, je prins op het witte paard en galop Ik kom ik aan, je tot de deks, je kent de naam toch aangenaam ik ben Marijke. Ja, hoi. Ik ben uh, dus Koen. Ga lekker zitten. Ja, is, uh, is goed. Wil jij misschien een pilsje? Nou, dat uh, gaat er wel in, ja. Ik ben de ideale schoonzoon. De perfecte partij voor je dochter. Ik ben het dikkie tot de deks nu. Ik zeg het, denk je. Wat een aardige jongen. Yes, dat ben ik. Check it de ideale schoonzoon De perfecte partij voor je dochter Ik ben het dingetje tot de deks zeg Zeggen dit denk je Wat een aardige jongen Yes dat ben ik Digidex, hij is nog altijd eh, de ideale schoonzoon. We gaan even schakelen met eh, de Rode Steen, alwaar de all-time string band optreedt. ik heb hier eh, een klein brommetje heb ik erin zitten. Dus, hij is nog niet helemaal, helemaal lekker voor uitzending. Dus daar gaan we nog even aan werken. We gaan nog eventjes eh, proberen om dat eh, brommetje eruit te krijgen. Ehm, eh, achter mij staat Schelte van de band Dwaalspoor. Um, Schelte, misschien wil jij plaatsnemen aan de overkant. Want we zouden natuurlijk net als de Beatles in één microfoon <laughs> kunnen praten. Maar ja, we hebben hier een aantal hangen, dus dan kunnen we dat net zo goed eventjes doen. En wellicht kan Johnny eventjes plaatsmaken voor de, voor de gasten van, van dit uur. Johnny die zich van geen kwaad bewust is, dames en heren die vijf van op zaterdagavond met eh, Schelte van de band Dwaalsvoor. Um, ehm, heb jij enig eh, geluid op je koptelefoon? hoor je iets op je koptelefoon? Ik hoor nog niks. Je hoort nog niks? Oké, nou misschien dat eh, Johnny dat nog even kan verhelpen. Dat de gast enigszins geluid op zijn, op zijn koptelefoon heeft zou het altijd kunnen dat, er een, eh, dat er een draadje uit, eh, uitvalt, uitlicht. Nog steeds, <laughs> nee, nog steeds niks. Nee, nog steeds niks? Hier, eh, ja, dat zou ook nog wel eens kunnen, ja. Dat je daar op het knopje, aan het knopje moet draaien. Doe dat iets? Doe dat iets? Ja. Ja, deze koptelefoon is een stuk beter, hè? Ik hoor mezelf niet, maar dat geeft. Uh, ik, hoor jou wel. Oh, nou, dat, eh, dat, het belangrijkste is dat je zelf ook eh, goed hoort. Ja, jullie hebben gisteren opgetreden ehm, op de Horen Stadfeesten. Ja, In, in de kapel, vertelde je? Ja, ja. ja, het was verplaatst vanwege de weersomstandigheden. Ze verwachten veel regen gisteravond. Dus daar hebben ze besloten om het de, de, programma naar binnen te verplaatsen in de kapel. En dat was zeer geslaagd. Hebben ze goed aan gedaan, want dat liep aardig vol. Het eh, begon ook eh, om een uur of negen te regenen en eh, half tien begon het iets harder te regenen. En toen stroomden de mensen steeds, ja, er kwamen steeds meer mensen binnen. En rond tien, toen wij moesten spelen, toen was de tent wel vol. Dus dat kwam. oh, dat, is, dat was een goede planning dus. Ja, en iedereen bleef ook plakken. Dus ik denk dat we het heel goed gedaan hebben. Ik heb heel lekker gespeeld in ieder geval. Oké, en wat bespeel jij precies? Eh, ik speel gitaar. Eh, we zijn, het Waalspoor is een quintet. Eh, bestaat uit percussie, contrabas, viool en twee gitaren. Maar naast de gitaren spelen we ook mandoline, mandola, dobro. Dus diverse andere akoestische instrumenten. Om, ja, om zo breed mogelijk eh, geluid neer te zetten. Ja, geen instrumenten die je eh, dagelijks nog op de radio hoort in de, de muziek die daar gedraaid wordt? Nee, nee ja, in principe is de muziek die wij spelen, ja, zullen inderdaad niet veel van de radio eh, tegenkomen. Onze inspiratiebronnen die, hoor je, die zijn eigenlijk heel beroemd, maar die hoor je eigenlijk nooit van de radio ook. Dus, uh, Want wie zijn jullie inspiratiebronnen? Nou, voor mij persoonlijk, voor deze muziek, is dat eh, een banjo-speler die heet Bela Fleck. En eh, een speler die heet Chris Style. Dat zijn twee mensen die eh, hun roots hebben in de bluegrass, maar die, zich, die dat uitgediept en verbreed hebben naar wereldmuziek en naar jazz en naar, naar folkachtige projecten. Zeg maar. Het zijn mensen die met ongelooflijk veel andere mensen samenwerken. Eh, waardoor ze in de muziek zien of in de muziekwereld eh, wel heel bekend zijn, maar eh, feitelijk voor de radio nooit voorkomen, zeg maar. Nee, het zijn ook niet de artiesten op de voorgrond. Nee, ze stellen zichzelf ook niet echt. ze stellen zich meer in dienst van dan dat ze zelf op de voorgrond spelen. Ja, je hebt ook twee. Of, nou, nee, ik moet eerlijk zijn, ik heb één CD meegenomen. Jij hebt één CD meegenomen. Ja. Ehm, ik heb een cd eh, meegenomen die eigenlijk nog niet eens officieel uit is, hè? Ja, klopt. Die had ik jou stiekem eh, ja. <laughs> Stiekem dus een keer eh, door de brievenbus gegooid. meer om ook een, beetje de reactie van jou te peilen. Van vind je het wel of vind je het niks? En, nou ja, eh, volgens mij vond je het wel wat. Ja, dus- ik vond wel wat. ja, ja van, eh, van een van jullie eerdere albums hebben ook eh, hier wat op de, op de playlist staan. Ja. Ehm, mogen we wat draaien van dat album dat nog niet officieel uit is? Ja, nou, ik denk dat we unaniem wel voor het eerste nummer kunnen kiezen. Dat, dat staat er best wel strak op, vonden we. Maar ja, goed. Het, het kan in de toekomst nog veranderen, maar... ik vind de mix zoals die nu is, vind ik best wel acceptabel. Oké. Wat is de titel van het nummer? titel is Stern. Oké, en, eh, waar is de inspiratie uh, vandaan gekomen? Eh, Stern is geschreven door Wieger, Wieger Jansen, dat is mijn collega-gitarist. En die heeft het genoemd naar zijn zoon. En ja, het is een, een prachtig werkstuk waar hij heel lang mee bezig is geweest. En, Klinkt fantastisch. We gaan naar luisteren. Um, luisteraars die vaker luisteren, die weten ook dat ik altijd wat problemen heb met deze cd-speler. Dat komt door mijn grote vingers. Maar we gaan gewoon weer een poging doen. Of in... Ja, hij wil in één keer starten. Dat is mooi. Dwaalsporen op Radio 501. lach van Mark Sander in de uitzending. Hij is er. Straks vanaf 8 uur op Radio 5 alleen. Met It's Still Not Monday. Het was op Radio 5 alleen. Sterren eh, van een album dat eh, ja, nog niet de goedkeuring heeft van alle bandleden. Dus daarhalve uh, eh, nog niet officieel uitgebracht. Maar ja, ja. We zijn, ja, we zijn de, het platform voor uh, onbekend opkomend talent. Dus dan draaien we ook wel eens iets wat nog niet helemaal officieel uit is. Ja, misschien wel deze uitzending nu al legendarisch. ja. <laughs> Je hoort het alleen hier en eh, voor de rest eh, zou je het nooit ergens anders eh, meer horen. Dus bewaar deze uitzending goed. Schat, hoe lang bestaat het Dwaalspoor? in deze bezetting sinds 2004. Nou, daarvoor zijn we ook al een paar jaar bezig geweest zeg maar, met als basis dan de percussionist Peter de Graaf en mijn collega-gitarist Wieger. Maar dat was meer eh, vriendschappelijke basis en meer eh, huiskamermuziek, zeg maar. op een gegeven moment hadden we toch zoiets van, nou ja, we hebben nu best wel een aantal nummers. Dus ja, we willen eigenlijk wel eens een keer optreden. En, eh, maar ja, daar hadden we toch wat meer body voor nodig. Dus we hadden eigenlijk wel een bassist nodig die, dat, die, dat, die, die gaten kon opvullen. Dus een collega van mijn werk die speelt bas. Dus die heb ik toen voor de gein gevraagd. <laughs> wil jij eens een keer optreden. Ja, dat vond hij wel grappig. En eh, nou ja, sindsdien is hij er ook bij gebleven, want hij vond het hartstikke leuk. Peter de Graaf die heeft, die geeft les op eh, bij Gerard Boudijn, zijn eh, docent. En die heeft een collega-docent, violiste, Ankie Teunissen, gevraagd van zou jij dus mee willen spelen met die paar nummers die we hebben? Nou, ook goed. Nou, prima. En van het een is het ander gekomen. En sindsdien, of sinds 2004, is het nog steeds in dezelfde bezetting dat we, dat we optreden. Ja, en eh, wat voor bas is dat eh, bij jullie in de band? Want we hebben hier vanmiddag een contrabas eh, in de studio gehad. Het was redelijk lastig om die binnen te krijgen overigens, maar... Ja, nou, het is vrij veel gesjouw voor, de, <laughs> voor Peter. <laughs> het is meestal ook zo dat hij tot de voordeur probeert te parkeren als we ergens spelen. Want om met dat ding te sjouwen, dus echt niet te doen. En hij heeft er meestal ook nog een hele zware PV-versterker bij. Dat, is, eh, dat ding is ook loodzwaar. Dus eh, hij probeert altijd tot de ingang eh, te parkeren of uit te laden en dan zijn auto weg te zetten. En, maar het is een prachtig instrument. Het is, voor akoestische muziek is het, is het ideaal. is schitterend. Je hebt tegenwoordig ook opklapbare varianten, wist je dat al? Nee, ik wist niet. ja, die bestaan. Eh, van contrabas. Ja, dus wellicht is dat een, eh, een optie. Een klein compact eh, pakketje dan wat je naar binnen dient te brengen. Ja, hij heeft nu wel iets, een Chinees elektrische contrabas heeft hij gekocht onlangs. Dus dat is ook, dus ook een draagbaar ding. Het is een soort met vergrote viool, zeg maar. Een reiscontrabas. Ja, en die moet hij dan nog eh, even modificeren, moet, eh, moet hij wat aanpassingen op maken. En dan kan hij daar ook eh, prima mee weg waarschijnlijk. Dus daar zal hij wel blij mee zijn. Ja, maar het begon dus met een, een, een select aantal nummers. Maar dit is inmiddels is dat al redelijk uitgegroeid tot een volledig repertoire? Ja, ja, ik denk dat we nu wel rond... 35 tot 40 nummers zitten ongeveer. Dus we, kunnen prima een avond vullen, dat ja. is geen enkel probleem. Ja, zoals gisteren dus anderhalf uur maar liefst in de kapel. Ja, ja de bedoeling was een uur, maar eh, het ging leuk en eh, het publiek die vond het eh, hartstikke leuk. Dus we zijn er gewoon nog even vrolijk doorgegaan. Ja. deze cd die, die jij dan meegenomen hebt, Hard Werken, ehm, die stamt uit 2006 zie, zie, ik, dus die, is al wat ouder. Ja. die, de violiste was er toen ook al bij? Ja, de violiste was er toen ook al bij. En deze hebben we eigenlijk ook in een semi-live setting hebben we die opgenomen eh, in de studio. Dus alles in één keer eh, erop zetten. En dat werkt op zich, eh, dat heeft prima gewerkt voor deze cd. Die voor de laatste cd hebben we alles afzonderlijk ingespeeld. Ja, dan krijg je wat meer praktische dingen die je tegenkomt en die je dan achteraf nog moet gaan corrigeren. Ja, precies. Zeg Niet, dat niet iedereen eh, in dezelfde maat eh, speelt. Dat soort, eh, Kijk, als het live is, dan weet je in één keer dat het goed is of niet. En als het niet goed is, dan doe je het gewoon nog een keer. Ja. Maar hard werken is op zich wel goed uitgepakt. Het is een leuke cd geworden. Het was alleen hard werken. Zoals gewoonlijk was het weer heel hard werken. Hè? <laughs> Ja, ja. nou, we gaan zo meteen dan naar de titeltrack luisteren. Hebben jullie nog meer optredens in, op de agenda staan? Ja, ja we hebben nu voor eh, komende vrijdag hebben we een optreden in het Pakhuis. Dat is hier eh, onder de boompjes. In Horen? In Horen. Dus voor de 22e, iedereen die eh, langs wil komen is van harte welkom. en dan gaan we echt een avondvullend programma doen. Dus dat worden twee of drie, misschien wel drie sets. in ieder geval, je hebt de hele avond leuke muziek. Ja. Dus komt allen, zou ik zeggen. We zullen ook nog wel even melding maken op de site. Dan kunnen de mensen het allemaal nog even eh, teruglezen. Dan gaan we in ieder geval even luisteren naar eh, het tweede nummer van Dwaalspoor eh, in dit programma. En dat is getiteld Hard Werken. En het lukt me zo waar om hem weer in één keer te starten. Schelte, heel erg bedankt. En tot de volgende keer. Ja, graag gedaan. vond het erg leuk om hier te zijn. 7 uur op Radio 5 alleen. We gaan eh, toch weer eventjes eh, terugblikken naar de Horse Stadsfeesten 2011. Daar eh, stond Jules Masculine op een van de vele podia daar. Hij heeft ook nog een radiosessie gedaan bij Radio 5 alleen. ik weet eigenlijk niet of hij dit jaar weer daar staat. Zal ik zo even nakijken. Hier is in ieder geval Highway op Radio 5 alleen. Jules Maxeline op Radio 5 Line. Eh, weet je wat we gaan doen? We gaan weer over eh, even schakelen met eh, de Rode Steen. Volgens mij is dit wel een... Uh... Nee, we hebben nog steeds die brom die erin zit. Hè? Dat is jammer. Dus we gaan er toch nog eventjes aan sleutelen voordat we jullie laten genieten van de Old Time String Band. Tot die tijd Curtis Mayfield en Superfly. was shown, cause his hustle was wrong. His mind was his own, but the man if I leave, if I go. I will show you always be there when you lie on your own. The trouble pro, you don't know where to go. Where to go? I wish you could let me show you, so please don't throw it away. I'm low. It takes a president. if I should. I will show you always be there when you lie on your own. you trouble pro, you don't know Where to go. I wish you could let me show you, so please don't en de people, je kent ze van het eh, vervelende hitje Line in the Sun. Ik heb hier dan toch wel uh, voorkeur voor. Staat ook op het eh, album van ze. Troubled Pro op Radio 501. Een aantal weken geleden hadden we in de uitzending John Tarifa. Hij is in de race voor een wildcard voor Parkpop. We zitten nu een, een negental dagen voor Parkpop. Dus wellicht is het leuk als ik hem aanstaande donderdag weer eventjes probeer te bellen. Of het hem nou eindelijk gelukt is. Hij had overigens ook nog beloofd om wat nieuwe tracks eh, te sturen.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 So it's time to take it easy, I cannot rush. I got stories for days, yo, how can I hush my mouth? This shit from coming out when you were pressed for so long. My time is now, so I start from scratch, combine words that match, and feed the ears of hungry listeners with the message attached to each song. I'm only Mike Niff when the beat's on. It feels so right, though I might have been wrong. Well, maybe I was wrong, but deep inside it feels so right. Demlessy, Waiting for an Alibi, Radio 5 Lane. Het is eh, vier voor wat tijd dat die schrander eh, naar binnen komt, die op zijn gemak hier in de tuin zit. Laat ik jullie nog uh, één liedje draaien en dan ja, spreek ik jullie weer aanstaande donderdag tijdens de reguliere Indie 501. Ik wens jullie heel veel plezier met de uitzendingen van Radio 5 Lane tijdens de 14e editie van de Horrorse Stadsfeesten. Er komen nog heel wat hoogtepunten voorbij. Kijk daarvoor op de site radio Hier zijn de Drive-By Truckers. Hoi!